Door Almegens met het NOS-journaal. Rond deze tijd sluiten in tien Amerikaanse staten de stembureaus voor de presidentsverkiezingen. Waaronder die in Louisiana, Minnesota, New York, Wisconsin en Arizona. Tot nu toe zijn er geen verrassingen. In de swingstate Nevada is het team van president Trump naar het Hoge Rechtshof gestapt... om het tellen van sommige stembiljetten stil te leggen. Volgens de Republikeinen is de apparatuur die gebruikt wordt... om de handtekeningen van poststemmen te controleren niet nauwkeurig genoeg. Eerder had een lagere rechter het protest afgewezen. Organisaties die worden getroffen door de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet... reageren met onbegrip en teleurstelling op het nieuws uit de persconferentie van gisteravond. De reisbranche noemt de oproep om tot half januari niet naar het buitenland te gaan een knockdown voor de sector. Het Groninger Forum, een multifunctioneel gebouw dat nu het museum, filmhuis en bibliotheek moet sluiten, vindt het besluit ondoorgrondelijk. De club van elf, die pretparken, dierentuinen en musea vertegenwoordigt... hoopt dat de sluiting bij de aangekondigde twee weken blijft. Het kabinet heeft ingestemd met het herstructureringsplan dat KLM heeft aangeboden om de kosten te verlagen. Daarmee kan KLM een beroep doen op het restant van de 3,4 miljard euro aan staatssteun. Eerder weigerde minister Hoekstra van Financiën het volledige bedrag toe te kennen... omdat de piloten niet instemden met het inleveren van het salaris. Andere KLM-medewerkers deden dat wel. Maar gisteren bereikte pilotenvakbond VNV alsnog een akkoord over loonmatiging. Oud-topvoetballer Diego Maradona ondergaat met spoed een hersenoperatie in een ziekenhuis in Argentinië. Volgens Argentijnse en Spaanse media heeft Maradona, die vorige week 60 werd... een bloeduitstorting tussen de hersenen en zijn schedel. Hij werd gisteren opgenomen in het ziekenhuis. Het weer vannacht droog en opklaringen, minima 4 graden. En er kan wat mist ontstaan. Overdag flinke periode met zon, afgewisseld door wat bewolking. Vrijwel overal droog en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. the pool is singing my line. No. Tune the night to the view, yeah, keeping those blinds closed. She said, I wanna find somebody by nine for. Ooh, nah, nah, could it be her, baby I like you? but Once in bedside table op 106.9 FM. yeah. of our feet 6.9. share. You're gonna find your way out of the wild, wild wood.